Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD-leider Rutte wil opnieuw een kabinet met CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is de coalitie die nu ook in een kabinet zit. In onze YouTube-serie Rondje Binnenhof zei hij dat hij goed kan samenwerken met die partijen. Maar we hebben dezelfde partijen het liefst. Ja, dat, dat, is, dat zou onze voorkeursvariant eh, zijn. De eh, ChristenUnie kunnen we goed mee werken. Maar nogmaals, ook met die andere partijen kunnen wij het eh, wel goed lukken. Rutte zei eerder nog niet zoveel over zijn voorkeurscoalitie. D66-leider Kaag wil eigenlijk liever een kabinet met PvdA en GroenLinks. Zij ziet niks in opnieuw samenwerken met de ChristenUnie. Als je volledig gevaccineerd bent, kan je vanaf 1 juli vrij reizen door de EU. Twee weken na je laatste prik mag je alle EU-grenzen over. Testen en in quarantaine is dan niet meer nodig. De reisadviezen voor landen veranderen ook. Een land kan makkelijker naar geel of groen... Bij een groene kleur hoef je helemaal niet geprikt of getest te zijn. De A12 bij Zevenaar gaat vanavond dicht is vanochtend een vrachtwagen door de vangrail geknald. De truck, volgeladen met veevoer, blijft vanmiddag even in de berm liggen. En vanavond wordt hij pas weer op de weg gezet. En daarvoor moet de snelweg helemaal dicht. En een school in Sneek gaat niet meer zomaar sneltesten geven aan leerlingen. Ze krijgen twee zelftesten per week, maar die worden niet allemaal gebruikt. De school in de Friese stad denkt dat ze worden doorverkocht. Hier en daar hebben ik het idee dat sommige mensen denken van... Goh, ik kan misschien wel wat handel slaan. Als ze je, ben heel terug. Soms levert dat een paar euro per zelftest op. Toch weer wat voor een middelbare scholier. En daarom geeft de school vanaf nu niet elke week nieuwe testen... maar pas als leerlingen ze gebruikt hebben. Met weer dan nog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Dit weekend begint grijs, maar het wordt zonnig en ietsje koeler. Rond de 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Muiden. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf Naarden is de vertraging 20 minuten. Op de A6 Lelystad-Muiden bij en Muidenberg 10 minuten oponthoud.